Het was de bedoeling dat de maatregel vanaf 2011 zo'n 27 miljoen euro zou opleveren. Dat bedrag zou oplopen tot 170 miljoen in 2014. Maar omdat de groep gepensioneerden met een partner onder de 55 jaar kleiner blijkt dan gedacht, zullen de besparingen bijna de helft lager uitvallen. Veel gemeenten voeren een kortzichtig jongerenbeleid. Bij overlast door jeugd wordt wel gezocht naar een ad hoc oplossing, maar geld voor langdurige begeleiding is er vaak niet. Dat staat in een rapport van de MO-groep. De brancheorganisatie deed onderzoek naar het jongerenwerk in Nederland. Volgens de MO-groep is de trend verontrustend, omdat preventie alleen succesvol is als jongerenwerkers gedurende een langere termijn contact hebben met risicojongeren. Op de Filipijnen zijn veel meer mensen vermoord door een gewelddadige munitie dan de 57 die nu bekend zijn. Volgens een mensenrechtencommissie zijn er zeker nog 200 mensen vermoord op het eiland Mindanao en zijn hun lijken gedumpt in massagraven. De 57 moorden zijn zeker gepleegd door de clan van de gouverneur en zijn zoon. De slachtoffers waren politieke tegenstanders. In de Verenigde Staten is een doodstraf voltrokken met een nieuwe methode. In Ohio werd een man geëxecuteerd door een injectie met één dodelijke stof... in plaats van een injectie met een mix van drie middelen. De nieuwe methode was bedoeld om een juridische strijd te omzeilen over de pijn... die zou worden veroorzaakt door de cocktail. In een dierentuin in Hamburg is een dompteur tijdens een voorstelling aangevallen door drie tijgers. De man struikelde en werd voor het oog van 200 toeschouwers gebeten en gekrapt. Omstanders konden de dieren verjagen door brandblussers op ze leeg te spuiten. De dompteur ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het weer bewolkt en af en toe motregen, alleen in het oosten misschien nog even zon. Later kan het in het westen iets opklaren en het wordt een graad of acht.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 En het is weer de vierde vrijdag van de maand. Dat betekent dat het jazzteam weer aan de bak moet. Samenstelling en presentatie Tom Hendricks. Techniek Roy Haldeman en Daan Lefferts. Hotel Hoogland. Dat betekent rustig aan. En daarom koos ik een... Eh, compositie van pianist John Lewis, geschreven voor het Modern Jazz Quartet in 1954 en ook door het kwartet uitgevoerd. Met een speciale gastsolist, de alt-saxofonist Phil Woods, getrouwd met de weduwe van de altspeler Charlie Parker, Django. lost without my baby, and I just don't. weather on my mind. I think it's raining all the time. like I'm paying love dues. I've got the peach tree blues. de Peachtree Blues. Gezongen door de Amerikaanse zangeres Janelle Monet. In 2005 op single uitgebracht en met een prachtige, passievolle begeleiding. De Amerikaanse Patricia Barber, bouwjaar 1956, is een zingende pianiste die met haar improvisatietalent soms extreme paden opgaat. Ik heb in mijn leven al heel wat eh, uitvoeringen gehoord van de Cole Porter song I Love Paris. Maar de versie van Patricia Barber is extraordinair. I used to be so fancy free, but now I'm lonesome as can be. To one lucky day, you came my way. I never knew what love was all about until I met you. I used to think there'd never be a boy who ever care for me, and what a you know? You made it so. I never knew what love was all about until I met you. to rub my eyes each time I try to realize that your love is mine. Ain't it just fine? I never knew what love was all about until I met you. Since I found you, I feel. Real, mm, I never knew what love was all about until I met you. never knew what love was all about until I met you. I never knew what love was all about until. Until I Met You was van oorsprong een country ballad, gecomponeerd door William Riddle. Maar hij kwam al snel in, de, in het jazzrepertoire terecht. En het werd hier met veel souplesse gezongen door Sarah Vaughan. Op de berg Corcovado bij Rio de Janeiro staat een enorm Christusbeeld. het Christi Redentor. En ook daar werd muziek aan gewijd die in de jazz terecht is gekomen. Het wordt hier gespeeld in een bijzonder arrangement met als solist de Amerikaanse jazz- en rhythm and blues trompetist Donald Byrd. Het was nog een keer Phil Woods. Maar ditmaal niet op alt sax, maar op klarinet. Samen met jazzviolist Stefan Grappelli speelde hij een uit 1937 daterende song van Roger and Hart. Have You Met Miss Jones? Gistermorgen is op 84-jarige leeftijd de Nederlandse jazz-entertainer Pierre Beck overleden. Kort na de Tweede Wereldoorlog begon zij als pianiste en zangeres in het sextet De Millers van de Molenaar en enkele jaren later richtte ze haar, eigen combo op. Ze was eigenlijk een autodidact en kon aanvankelijk geen noot lezen. Toch hield zij het in de harde jazzwereld 63 jaar vol, tot in 2003, en behaalde zij succes op succes. Haar eerste eigen hit scoorde zij met Pika's Boogie, die evenals andere songs tot evergreen is verheven. In de zomer van 1950 verhuisde zij naar Scheveningen waar zij een jaar later haar eigen jazzclub opende, de Vliegende Hollander. En van daaruit vloog zij uit over de hele wereld om te spelen en te zingen. Sinds 1965 woonde zij met haar levensgezellin in het Spaanse Torremolinos, wat een moeilijke naam toch altijd weer, waar zij dus gisteren aan een hartaanval overleed. Ik heb hier een opname van Pierre Beck waarin zij met de Millers Samen met Sunny Day het nummer Get Up Them Star Sings met Koen van Nassau op de piano. waarmee Pierre Beck de internationale jazzwereld veroverde. We hoorden daarnet de authentieke jazzviolist Stefan Grappelli. Ik pak er eens even een heel andere jazzviolist bij, Jean-Luc Ponty, die door de muziek van Maas Davis en John Coltrane tot de jazz werd verleid. De Fransman bespeelt vooral de elektrische viool. Luister naar zijn explosieve spel in het nummer Caracas. Thank you. sky. How many times a day do I think of you? How many roses are sprinkled with dew? I travel to be is the ocean, how high is the sky. Een song van Irving Berlin uit 1932. Prachtig gezongen door de alweer 71 jaar oud zijnde Amerikaanse blues, R&B en jazzzangeres Etta James. Die in 1952 dankzij Johnny Otis al professioneel in de muziek ging werken. Ook Earl Hines speelde ooit een rol in het leven van Etta James. Een pianist die als 17-jarige in 1920 al in de jazz terecht kwam en is meegegroeid in de ontwikkeling van deze muziekvorm. Luister naar een moderne Earl Hines samen met vibrafonist Lionel Hampton in het mooie nummer Misty van Al Garner. sunny with never a sigh. Don't need what money can buy. Birds in the trees sing their day full of song. Why shouldn't we sing along? I'm chipper all the day, happy with my lot. How do I get that way? Look at what I've got. I got rhythm, I got music, I got my man who could ask for anything more. I got daisies in green pastures. I got my man who could ask for anything more. Old man trouble, I don't mind him. You won't find him round my door. I got starlight, I got sweet dreams. I got my man who could ask for anything more. Who could ask for? anything more. I got rhythm, I got music. I got my man who could ask for anything more. I got daisies in green pastures. I got my man who could ask for anything more. Old man trouble, I don't mind him. You won't find him round my door. I got starlight, I got sweet dreams. I got my man who could ask for anything more.